uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Belgische minister voor Asiel en Migratie reageert geschokt op de dood van een negenjarige jongen in een asielzoekerscentrum bij Antwerpen. Het Palestijnse jongetje werd na twee dagen doodgevonden in een sloot op het terrein. De minister noemt de gewelddadige dood zeer uitzonderlijk, ingrijpend en dramatisch. De Belgische politie heeft vijf mensen opgepakt in verband met deze zaak. De kinderombudsvrouw vindt dat kinderen voor een klein vergrijp... niet meer een nacht in de cel moeten worden gezet. Het vastzetten van kinderen tussen de 12 en 18 mag volgens de wet... maar de politie zou daar terughoudender in moeten zijn. En ook zou er op elk politiebureau een speciale cel voor kinderen moeten komen. De Sri Lankaanse politie staat op scherp, vier dagen na de aanslagen. Het personeel van de centrale bank in Colombo moest een tijdje binnenblijven vanwege een gevaarlijke situatie. En de weg naar het vliegveld werd kort afgesloten, omdat er een verdacht voertuig was gezien. Er zijn nog eens 16 mensen aangehouden. Of ze te maken hadden met de aanslagen van de eerste paasdag, waarbij zeker 359 doden vielen, is niet bekend. Op de A73 in de buurt van Venraai onderzoekt de politie een verongelukte auto... waarin jerrycans met onbekende stoffen zijn gevonden. De auto was met hoge snelheid een politiewagen voorbijgereden... en belandde daarna in de vangrail. Er raakten twee mensen gewond. Die zijn allebei opgepakt. De PvdA komt met een wetsvoorstel voor een landelijke belasting voor grote techbedrijven. Die betalen in Nederland nu bijna geen belasting. Netflix en Spotify zouden belasting moeten gaan betalen over het abonnementsgeld dat ze in Nederland ophalen.